van der Linde met het NOS-journaal. In Mexico zijn 13 mensen omgekomen bij een treinongeluk in het zuiden van het land. Een passagierstrein ontspoorde in een bocht en enkele wagons kantelden. Er waren zo'n 250 mensen aan boord. Bijna 100 mensen zijn gewond, van wie vijf ernstig. De Mexicaanse president Scheinbaum spreekt van een tragisch ongeval. De spoorlijn waar het ongeluk gebeurde is twee jaar geleden geopend... en verbindt de oost- met de westkust van Mexico. De parlementsverkiezingen in Kosovo zijn gewonnen door de partij van de huidige premier Kurti. De linkse partij kreeg bijna de helft van de stemmen, meer dan tijdens de vorige verkiezingen. Sinds de vorige stembusgang in februari lukte het Kurti niet om een coalitie te vormen. Daarom kwamen er nieuwe verkiezingen. Met deze uitslag komt er mogelijk een einde aan de politieke impasse in Kosovo. Het parlement moet leningen ratificeren. Dat is van belang voor de kwetsbare economie van het Balkanland. De man die in Suriname negen mensen doodstak... vertoonde al eerder agressief gedrag, dat meldde Surinaamse media. Onder de slachtoffers zijn vier van zijn eigen kinderen... en een kind dat bij de buren verbleef. Ook de buren zijn omgekomen. Ze zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Het motief voor de steekpartij in Suriname ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer. De 43-jarige vader werd bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. De brandweer heeft een discotheek in Saasveld in Overijssel ontruimd vanwege een brandmelding. Zo'n 3000 bezoekers moesten naar buiten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Wat er in brand heeft gestaan is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Het weer door mist en lichte vorst kan het glad zijn op de wegen. Later vandaag is het vooral in het zuiden nog mistig. Op andere plaatsen is er kans op een bui.